Sinds de Cubaanse revolutie eind jaren 50 hebben de landen niet meer op zo'n hoog niveau contact gehad. President Obama en zijn Cubaanse ambtgenoot Raúl Castro maakten eind vorig jaar al bekend dat de landen meer toenadering willen zoeken. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft met de vakbonden een deel CAO bereikt voor het grondpersoneel. KLM onderhandelt nog verder over de cao's van cabine- en cockpitpersoneel, maakte CNV-vakmensen bekend. Volgens de CMV-bond is er afgesproken dat er tot 2020 geen gedwongen ontslagen vallen bij het grondpersoneel van KLM. Wel komt er een vrijwillige vertrekregeling. Volgens het CMV verkeert KLM in zwaar weer en was daarom snel een akkoord nodig, zodat de onderneming nu noodzakelijke investeringen kan doen. Verschillende media melden dat Hillary Clinton dit weekend haar kandidatuur bekend zal maken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de berichten zal ze zaterdag of zondag via sociale media een videoboodschap de wereld insturen, gevolgd door enkele campagnebezoeken. De 67-jarige Clinton deed in 2008 ook een gooi naar het presidentschap. Ze werd toen bij de voorverkiezingen verslagen door Barack Obama. De Nederlandse spoorwegen gaan meer personeel inzetten om agressie in de treinen tegen te gaan. Ook gaat de NS meer dan 100 extra beveiligers inhuren op de stations. Dat is besloten na een dag van overleg tussen NS, de OR en de bonden. De zogenoemde dubbele bemensing wordt uitgebreid. Nu worden er al twee conducteurs ingezet op late treinen in het weekend. In de toekomst gebeurt het bij alle nachttreinen en op avonden dat veel uitgaanspubliek naar huis gaat. Het weer. In het noorden nog kans op nevel of mist. Overdag wordt het zonnig. Het wordt 15 graden op de Wadden en mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Nou, ik geloof nooit dat er rond deze tijd uh, eh, file problemen zijn. Het is wel mistig buiten, dus eh, vrienden in Zandvoort. Pas op je tellen. Intussen luister je nog steeds naar uh, de Bluesnacht, ZFM. En eh, een stukje muziek wat je streelt, zeg maar, is van John Bonamassa. De Midnight Blues. Aansluitend doen wij eventjes de John Lee Hooker met Boom Boom. Er rustig wakker worden, zeg maar. Nou, dat gaat weer eh, als van een leien dakje. Goedemorgen Zandvoort. Geniet lekker van je wakker worden en van je bakje koffie. je Brenta. En begin de dag met een dansje. Boom, Gonna shoot you right down. Right all for your feet. take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. How, how, how, how. -hmm. -hmm. I love to see you strut up and down the floor when you're talking to me. That baby talk like that. dat is lekker, dat is lekker, dat is lekker, zeg ik dan. We gaan even naar onze lichtblonde vriend. Hij is niet meer helaas, maar onze albino vriend. Mojo Boogie, Johnny Winter. abrupt einde. Maar ja goed, hij kan er ook niks aan doen natuurlijk. Nou, kom in één keer... <laughs> dat gaat niet helemaal goed hier. Kom in één keer uh, John Hoeken weer om de deur kijken. Ik zei, ja, maar je bent net al geweest. Ja, maar zei, ja, het is hier zo leuk. Ik nou oké, eh, even goede vrienden dan. Maar eerst deze. Kenny Neal. En je luistert nog steeds naar de bluesnacht van ZFM. Nog drie kwartiertjes. talking. It's so why those tears that I cry. Nou ja, zeg. Een hele goede morgen, Zandvoort. Heidi Hai zou ik bijna zeggen, maar dat is weer anders. Wat lekker rustig wakker. Dit is de Bluesnacht, The Graveyard van ZFM. dit is Jan Hyatt. En onder goedemorgen natuurlijk. de tijd rolt weer mooi door, eh, beste mensen. Want eh, kwart over zes gaan er eventjes door tot zeven uur. En als het als je een half zeven uur eh, eruit knalt... dan hoop ik toch echt dat er iemand van de catering hier staat... en met een ontbijtje, een croissantje of zo. en zo niet, ja. Moet toch naar de Vebo. <laughs> erg jammer. iedereen een hele goede morgen en het was vandaag een hele mooie dag. Er wordt massaal wel eh, gebruik gemaakt van het feit dat eh, mensen ook wakker kunnen worden. En eh, ik kreeg net de vraag van, god, praat jij nou met een accent of zo? Ik zeg, hoezo? <laughs> en dan willen ze weten waar je vandaan komt natuurlijk. Nou, ik kom uit het, het oosten van het land. Ooit is wat gerommeld bij RTV Oost. En nu zit ik in Zandvoort en that's the place to be. Ik heb al eens eerder gezegd, van, eh, als je heel lang je hart zoekt... en je komt op het strand van Zandvoort en je ziet dingen wat liggen... Dat je, dat je denkt van, wat ligt daar nou? Nou, zie, dat is je hart. Maar ik zal even uh, eh, iets draaien uit eh, de regio... waar ik van kom. De Daniel Lois Band. En dan Janine. En dan zou je zeggen, ja, waar kom je daar vandaan? Ja, god, eh, ik kan het wel gewoon vertellen, maar eh, ik ben niet uit oh, de begrip hier in Zandvoort. Wat is dit nou voor een taal? <laughs> Oké, goedemorgen. Dit is de Bluesnacht van CFM. Deze speciaal voor jullie, voor onder een kopje koffie. De Early Morning Blues van Big Joe Williams. Alois, wat maak je nou, man? Ik, ik, draai één nummer voor jou en eh, je wil gelijk eh, de volgende weer. En eh, nou, dat, dat, gaan we niet doen natuurlijk. In de volgende Blues Night ben je zeker bij. Ik kan alleen maar zeggen, sorry hè. Nou, weet je wat, we praten naast maar over. En eh, zoals ze bij ons in het oosten zeggen van... ach, kun me goed, het dreugt wel weer op. Nou, de laatste minuutjes jongens. Vijf, half zeven, dan een half uurtje nog. Het wordt al licht buiten, zie ik. Ik zag net een man lopen met een pak onder zijn arm. Dat was een man met de hamer. Maar we doen de deur niet open, hè? voor de insiders, Buddy Guy. some gasoline. wine. Je luistert nog steeds naar eh, de Bluesnacht. De nacht van de blues. Blues at Sea, geef het een naam. ZFM, dat is eh, het radiostation. Maar goed, <laughs> de insiders hier eh, die weten dat. En ja, wat zou jij eigenlijk willen zeggen dan? Ik ben benieuwd. Je luistert naar de Bluesnacht van ZFM. Jouw nachten zullen nooit meer hetzelfde zijn. En zo is dat. Ja, en eh, zo gaan wij maar gewoon door, hè? Zometeen uh, hebben we er zeven uurtjes op zitten en eh, ja, ach. Tijd is ook maar relatief. got them deep river blues. Let the rain drive right on, let the waves sweep along, cause I got them deep river blues. My old gal's a good old pal, and she looks like a waterfowl when I get them deep river blues. Ain't no one to cry for me, and the fish all go out on a spree when I get them deep river blues. cause I got them deep river blues. I'm going back to muscle Shoals. times are better than told, cause I got them deep river blues. Let it rain, let it pour, and let it rain a whole lot more, cause I got them deep river blues. Let the rain drive right on, let the I got them deep river blues. Ja, Doc Watson en eh, de Deep River Blues. Nou, ik zal niet zeggen wat voor blues ik heb, maar... Een geblokte, geloof ik. Ja. Oké, ik wil jullie hier nog eventjes mee verrassen. Eh, het is van eh, The Dire Straits, Fade to Black. known to take delight in getting in somebody's hand. And you, you always had the knack. Fade to black. Bet you already made a pass. I see a darkened room somewhere you run your finger around the rim of his glass, run your fingers through his hair. They scratch across his back, fade to black. is weer eens wat anders dan eh, Sultans of Swing. En, uh, we gaan even verder met Eddie Boyd. Wat dacht je daarvan? Het is een oudje. Uit open haard met de nodige tikjes. right here by Eddie Boyd met uh, Empty Arms. En, uh, nou jongens, we gaan uh, we streven af op het einde. Nog heel eventjes, maar toch wel hè. kan we dus alleen met weerbericht doen. Het is wellicht buiten en middagtemperaturen... die worden verwacht tussen 12 uur vanmiddag en 6 uur avonds. There's nothing I can do. As you leave me here to cry. There is nothing I can do. follow you as the years. something you can't deny. You know my love will follow you as the years. Gonna leave it up to you. So long, so long goodbye. You know my love will follow you as the years Een hele goede morgen, Zandvoort en omgeving natuurlijk. En iedereen die eh, dit luistert, waar ook de wereld. Het is druk. Het is druk geweest vannacht. Maar het lijkt nu wel eh, file, spits. Nog een kwartiertje en dan, uh, eh, dan zit de eerste bluesnacht van ZFM. Oftewel ZFM. Die zit erop. En ik hoop dat u genoten heeft. Ik tenminste wel. Ik ben één keer gek op de blues, kan er ook niks aan doen. En eh, nou, om mezelf nog eh, een plezier te doen, want ik ben de hele avond, of de hele morgen en de nacht eigenlijk aan het plezieren. Maar ik zal mezelf eens even een plezier doen. Ik heb het nummer al eerder gedraaid, uren geleden alweer natuurlijk. En eh, het is een nummer van Etta James. Geniet er nog even van. Goedemorgen, Aapje. been a long, long time. Looks like to get you off my mind, but I can't. Just the thought of you, babe. Just the thought of you turns my whole world a misty blue. Just a mention, just a mention of your name, yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. And that's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. <laughs> should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad we're through, my heart, my heart knows I've lied. <laughs> I've lied. Oh, That's when my heart knows, my heart knows I've lied. Yeah. Just a mention, just a mention of, of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. when my whole world, my whole world turns misty blue. Hey, yeah, yeah. And I, I should forget you. Heaven knows, heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied. turns my whole world. Just the thought of you, just a think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue. Etta James met uh, eh, Misty Blue. Geweldig nummer vind ik dat. Ik kan er ook niks aan doen. Nou, ik geloof dat half voor de wakker is. En Bloemendaal ook een beetje natuurlijk. Charles, een hele goede morgen. We hebben het overleefd. De 7 uur van de graveyard zijn voorbij. Bijna, 10 minuutjes. En we zakken langzaam weg in deze Lady River song. Well, I saw a woman down by the sea. She took her clothes off. She danced with a didn't catch your breath. Well, I saw a woman drowning and running to her death. I, I jumped out to save her. Well, but she had gone, so I sat down by the wall. Ja, nee, er gaat helemaal niks mis hier, maar eh, er komt net een verzoekje binnen. I'd like to do a song that I wrote. Speciaal voor uh, een man die ik waardeer en respecteer. Hij is mijn eh, mentor en uh, Charles, hier komt die. Then to watch her lover leave her. I'd rather be a blind girl. Something told something told me it was over, babe. When I saw you and that girl and y'all were talking. Something deep down, heard deep down in my soul said, Go on, go on and cry, girl. watch you walk away from me, baby, don't leave me. I don't wanna see you go. Cause you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. Well, no, no. Oh, one more thing is I don't wanna be free. I'm scared to be by myself. I was just, I was just, oh, I, oh, I was sitting and thinking, babe. Oh, I was thinking about your sweet kiss. I was thinking about your sweet kiss and your uh uh. I see, I see most of y'all know what I'm talking about. Whoa. When I look down in the glass that I held lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face. Hey, babe, that's when I when I knew I loved and I couldn't do without, and I'd rather be a blind girl, baby, baby. me. Je luistert nog steeds naar eh, The Blues Night. En, eh, ja. Je luistert naar de bluesnacht van ZFM. Oh? Jouw nachten zullen nooit meer hetzelfde zijn. Zeker niet. We gaan de laatste vijf minuutjes in. En eh, nou ja, ik heb geleerd van mijn mentor dat de laatste twee minuten heel erg snel gaan. Dus ik doe dat nu eventjes. In ieder geval iedereen bedankt die geluisterd heeft eh, in Zandvoort uh, en beide, maar dan ook echt beide omgeving. Ik, eh, ik hoop dat ik het nog een keertje weer mag doen. En misschien zeggen er wel mensen van, van ach, heeft zo'n jongen toch niet nodig. Ik weet het niet, hè? Dus we genieten er eventjes van Edda James. En dat is speciaal voor Charles Duif, welbekende stem van tussen app en vloed. Nou, kan ik dan gelijk eventjes vertellen. Vanavond eh, natuurlijk bij Laurel en Hardy. Daar speelt de Ruud Hermans Band. Wat zeg ik nou? De Ruud Jansen Band natuurlijk weer. Ik maak die fout weer. <laughs> Ach jongens, ik heb er al zeven uur op zitten. Hou op, schei uit. Oké, ik zet het eh, laatste nummer in. En eh, nou ja, we hopen dat hij het doet. En hij doet het. Muddy Waters, I'm ready. Je hebt geluisterd naar de Nacht van de Blues. De Bluesnacht van ZFM. Ik hoop dat het op prijs wordt gesteld. En je mag natuurlijk altijd eh, je mening geven, je reacties sturen en zo. Ja, waar zullen we dat eens heen sturen? Wat dacht je van redactie.zfm.nl? Stuur het daar maar naartoe, hè. En zijn ze allemaal goed? Dan kom ik nog een keer terug. En anders, dan ga ik weer terug naar Almelo. <laughs> Dat was trouwens een... Uh, <laughs> die belauwende haar, die was bij Café 4 natuurlijk. Zoals ik al zei, ik heb er zeven uurtjes op zet, dus ik ben niet helemaal wakker meer. Maar ik heb gelukkig een hele goede souffleur. Goed, zo, jongens nog een stukje mee worden en eh, dan gaan we er weer uit. Krijg het journaal van 7 uur. Wens jullie een hele fijne dag, heel fijn weekend met heel veel mooi weer. Dan heb ik het ook.